Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In de noesie geweest bij het kantoor van premier Stoltenberg. Door de klap werden de meeste ramen uit het gebouw van 17 verdiepingen geblazen. Een onbekend aantal mensen is gewond geraakt. Na de explosie is brand ontstaan. Waardoor de ontploffing in Oslo is veroorzaakt is nog niet bekend. Nederland en de Europese Commissie spreken elkaar tegen over de totale omvang van het nieuwe steunpakket voor Griekenland... Volgens het ministerie van Financiën bedraagt de totale steun 109 miljard euro, waarvan bijna de helft, 50 miljard, afkomstig is van de private sector. Maar volgens een woordvoerder van de Europese Commissie komt de 50 miljard van de private sector bovenop de 109 miljard euro van de Europese landen en het IMF. Ook Duitsland legt het akkoord zo uit. De Nederlandse bank weet het niet. Wij zijn ook benieuwd hoe het nu zit, aldus een woordvoerder van DNB. De Europese Centrale Bank verwijst naar de Europese Commissie voor commentaar hierover. In het De Theater in Amsterdam is een herdenkingsbijeenkomst bezig voor Johnny Kraaikamp, die zondag op 86-jarige leeftijd overleed. Er zijn zo'n 600 genodigden en er zijn optredens en toespraken. Als eerste sprak zijn zoon, John Kraaikamp junior, die vertelde dat hij een persoonlijke condoleance van de koningin had gekregen. Johnny Kraaikamp wordt morgen in besloten kring gecremeerd. In het centrum van Nijmegen vieren duizenden mensen feest op de slotdag van de Vierdaagse. Het is vooral druk langs de Via Gladiola, waar de deelnemers worden toegejuicht door familie, vrienden en de burgemeester van Nijmegen. De snelste wandelaar, een Brit, kwam vanochtend al voor 10 uur over de streep. Hij stond vanochtend samen met meer dan 38.000 wandelaars aan de start. Het weer, wolkenvelden, een enkele bui en soms wat zon. Het wordt maximaal 19 graden. Het weekend verloopt herfstachtig met veel buien en wind. Dit was het. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vielen op de A10 ring west richting Zaanstad tussen Geuzenveld en Knopend Koenplein 3 kilometer lang.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 Het tweede uur van de Euro Breakdown. Leuk dat je radio nog steeds op CFM hebt staan. Iedere vrijdagmiddag hier de 40 beste platen van Europa. En dat alles zo aan het begin van je weekend. Voor sommigen dus ook het eh, begin van de vakantie. Want volgens mij is de laatste schooldag voor de meesten hier eh, in de regio. Jaargang 21 alweer van de lijst. Aflevering 29. Vandaag 22 juli 2011. En trouwens voor mij alweer de laatste uitzending van juli. Want volgende week zit ik hier niet. Nee, hebben we een man die een stem heeft van een uh, roestige stemvork. Pascal van der Beek die eh, neemt dat even van mij over volgende week vrijdag. Deze week in de lijst 20 stijgers, 4 zittenblijvers, 13 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Uit de lijst verdwenen zijn Kesha met Blow, Ricky Iglesias, Usher, Dirty Dancer. En Cherise en Bruno Mars, Before It Explode. Room 5 komt er straks nog aan. Moves Like Jagger is met 10 plaatsen namelijk de snelste stijger. Alexander Stan, Mr. zakt zakte 12 en daarmee zakte ze van 7 naar nummer 19 langs genoteerde, Dat was Snoop Dogg, David Guetta. Sweat staat namelijk alweer 18 weken in de lijst. Even snel door de geschiedenis 1946. 91 personen komen in Jeruzalem om het leven bij een bomaanslag op het eh, Koning David Hotel.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 doubt. Yeah, I'm running through these halls like Trado. I got that devilish flow, rock and roll, no halo. We party rock. Yeah, that's the crew that I'm weapon on a rise to the top. No letting our Zeppelin. Hey, party rock is in the house tonight.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 En nu weer van 15 een plekje omhoog naar eh, nummer 14. Met alles in de 11e week dat zij in de lijst van Europa staan. De single dus, Jetlag. Vorige week stond deze dame trouwens nog op nummer 19. Nu al op 13. Deze dame die heet Katy Perry. En de single heet Last Friday Night. En dat alles doet ze in haar zevende week alweer van deze hit notering. Zometeen Bob Klaar en Rafaela. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl platen die met de, de zomer voor de deur natuurlijk nog beter gaan klinken. Bob Sklar en Rafael Kala en Var L'Amour. Vinden wij deze week op nummer 20 Kate Ryan en Love life In haar zesde week blijft ze dus zitten. Een slechte week voor Alexander Stan. Mr. Sexo Beat zakt namelijk 12 plaatsen in haar eh, tiende week naar nummer 19. Zeven weken in de lijst van 21 omhoog naar 18 Alexis Jordan en The Good Girl. LMFIO en de Party Rock Anthem staan nu 6 weken in de lijst. Gaat van 24 omhoog naar 17. Zag Noël, Loca People in de vierde week omhoog van 22 naar 16. Op nummer 15, vorige week nog 18, 10 weken in de lijst. Neon Trees, 1983. Simple Plan, Natasha Bedingfield en Jetlag in de 11e week weer een plek omhoog van 15 naar 14. Van 19 naar 13 in de 7 week Katy Perry, Last Friday Night. Bob Clara, Rafa Carla, Farla Moore in de 11e week blijven zij staan op plek nummer 12. Lady Gaga, die Age of Glory, staat nu 10 weken in de lijst en zakt van 6 naar 11. En Jason Derulo, Don't Wanna Go Home. In de 8 week gaat hij omhoog en wel van uh, nummer 14 naar uh, nummer 10. Jason Derulo Check that out, what they playing, that's my song, that's my song Where my drinks, I've been waiting much too long, much too long And Cardino en Kelly Rowland. What a feeling. 9 weken staan ze nu in de lijst en van 10 gaan ze omhoog naar nummer 9. ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag zijn er eh, flinke periodes met zon. De wind waait uit noordwesten, ook aan zeekrachtig. Temperaturen maximale 18 graden. Vanavond zijn er nog eh, flinke opklaringen, maar komende nacht dan neemt de bewolking weer toe. De noordwestelijke wind die waait dan matig tot krachtig en temperatuur daalt naar een graadje of 11 Morgen is het overwegend bewolkt en vanaf het middaguur gaat het flink regenen. En dat kan er met gemak weer meer dan 10 mm gaan vallen. De wind waait uit west tot noordwest en is aan zee erg hard en kracht 7. De temperatuur stijgt naar maximaal 17 graden. Zaterdagavond, zondagnacht dan uh, blijft het bewolkt en regent het stug door. De noordwestenwind die waait onverminderd vrij krachtig tot hard en de temperatuur daalt naar een graad of 12. Ook zondag is het dan bewolkt en regent het eh, waarschijnlijk de gehele dag. Wind waait dan eh, nog altijd uit noordwesten. Overlap matig aan zeekrachtig, kracht 6. De temperatuur stijgt naar maximaal 16 graden. Zondagavond dan eh, regent het nog steeds. Pas maandagnacht wordt het langzaam wel weer droog. Intussen tussen zaterdagochtend en maandagochtend worden door de verschillende modellen maar liefst 35 mm aan water verwacht. En dat is toch wel erg nat voor deze tijd van het jaar. noordwestenwind die waait eh, matig tot krachtig. En de temperatuur daalt zondagnacht naar een graadje of 13. En daar zal je het allemaal mee moeten doen. Ondertussen komt er trouwens een nieuw, eh, een nieuw persbericht. Een eh, vers van de bericht binnen. Want in de omgeving van het regeringsgebouw in de Noordwesten eh, Noorse hoofdstad Oslo... is er vrijdagmiddag rond half vier een zware explosie voorgedaan. Volgens de Noorse televisie Nine Edge kanalen gaat het om een bomaanslag... En hierbij is de Noorse premier Jens Stoltenberg gewond geraakt, meldt het Noorse persbureau NTB vrijdag. De aard van de wonding is niet helemaal bekend. De premier is ondertussen in veiligheid gebracht, aldus het persbureau. Ook volgens de Noorse krant eh, Dalet gaat het om een bomaanslag uitgevoerd met een eh, auto waaruit meerdere bommen zouden zijn ontploft. De bommen zouden nog niet allemaal onschadelijk zijn gemaakt. De aanslag zou zijn gericht tegen het ministerie van Olie en Energie. Er zijn minstens acht gewonden gevallen, maar mogelijk gaat het nog om veel meer. Sommige bebloedige beelden die eh, zijn al te zien op verschillende internetfora's. Ondertussen wordt aangekondigd dat eh, over nu en een paar seconden er een extra nieuwsbulletin daarover op Nederland 2 is. Ik ga je niet langer ophouden als je daarnaar wil kijken. Wil je er niet naar kijken? Nou, hou hem dan gewoon op CFM. Move 5 en Christina Aguilera, Moves Like Jagger, hoor je nu. Het ritme van Zandvoort. voor Short van Dam. in today Mahambi. Samen met Nicole Zeutsinger. De Coconut Tree. In de achtste week zakken ze wel van 3 naar nummer 5 in voor Cascada San Francisco. Zij staan 9 weken in de lijst. Gaan omhoog van 11 eh, naar nummer 6 en Maroon 5. En de Christina Aguilera Moves Like Jagger hoorde je ook nog. Die gaan omhoog van 18 naar de nummer 8 en zijn in die vijfde week daarmee de snelste stijger van allemaal. Met die 10 plaatsen winst weg naar de top 3 van Europa. Zijn dat dezelfde drie als vorige week? Nou, één dus in ieder geval niet, want Hombi zakt dus al van 3 naar 5. Vorige week op 9, deze week al naar 4 gaat eh, Natasha Benningfield. En de week doet Pocket Full of Sunshine het weer erg goed in de lijst van Europa. shake me low song and I call it home. Gavin DeGraw. In de negende week gaat hij omhoog van 4 naar nummer 3. Zijn single inderdaad Not Over You. Deze week in de lijst 4 zittenblijvers. Nog 2 zittenblijvers te gaan. En ook nog 2 platen te gaan. De top 2 blijft ongewijzigd. Net als vorige week dus in handen. In ieder geval van Coldplay. Every Chair Drop is a Waterfall. De nummer 2. zeven weken staan ze nu trouwens in de lijst van Europa. Daarvoor trouwens op nummer 4 ook nog uh, Natasha Benningfield. Dat pak het voel op Sunshine. Nou, het is te hopen dat we nog wat zonneschijn gaan zien.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 Give Me Everything. is alweer 12 weken in de lijst. Daarvoor Coldplay. Every Teardrop is a Waterfall. En Kevin Girl. Not Over You maakt de top 3 compleet. Voor de lijst eh, nalezen. Hij staat straks gewoon weer op internet. www.cfmzandvoort.nl Volgende week dan is er eh, geen nieuwe lijst. En ook eh, ik ben er even niet. Dan krijg je van mij een, een invaller. De man met de stem als een eh, roestige stemvork, Pascal van der Beek, die gaat dat dan eh, tussen 3 en 5 doen op deze vrijdagmiddag.